Toch zijn er dingen die wel goed gaan. We hebben hier veel zonnepanelen en veel laadpalen. En er wordt gewerkt aan grote windparken op zee. Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen zijn opgehaald uit Syrië en onderweg hier naartoe. De vrouwen worden verdacht van terrorisme en zaten met hun 28 kinderen in een kamp. Ze moesten naar ons land worden gehaald om te worden vervolgd, zegt minister Jasilkus. Ze moesten ook van de rechter. Die heeft ook gezegd, eh, anders is de kans heel groot dat we de strafzaak beëindigen. Nou, dan kunnen mensen straffeloos eh, ermee vandoor gaan en dat willen we niet. Als de vrouwen ons land binnenkomen worden ze opgepakt. De kinderen worden overgedragen aan de kinderbescherming. De provincie Gelderland gaat op wolven schieten met paintballgeweren. Op de Veluwe leven een paar wolvenfamilies en die wennen aan mensen. Ze worden tam. Laatst liep een wolf dicht bij een gezin. Wolven zijn beschermd en mogen niet worden doodgeschoten. En door die paintballgeweren hoopt de provincie ze weer schuw te maken. En Ikea is boos over een nieuwe game. The store is closed, heet hij. Have you ever gotten lost in one of those big furniture stores? Well... I've been stuck in this one for days. It just seems to go on forever. De bedoeling van het spel is om te ontsnappen terwijl je wordt opgejaagd door medewerkers die zijn veranderd in monsters. En de winkel in die game lijkt wel heel erg op Ikea. Het is een blauw doosvormig gebouw en het personeel draagt gele verticaal gestreepte t-shirts. En ook de meubels zien eruit als Ikea-meubels. En zelfs de productbeschrijvingen van die meubels lijken op Ikea-namen. De Zweedse meubelgigant eist dat de makers hun spel aanpassen, anders klaagt Ikea ze aan. Krijg je nog het weer, het waait hard en vanavond komen er op steeds meer plekken buien. Morgen blijft het op meer plekken droog en is er af en toe zon en dan wordt het een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De langste files in onze regio die vinden we terug op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 12 kilometer, half uur vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Alkmaar naar Amstel, eh, vanuit Alkmaar naar Diemen. Dat is bij Amsterdam Zuidoost na een ongeluk. 12 kilometer file staat er inmiddels met 20 minuten oponthoud. Er is een file geconstateerd op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland doet te weinig om de eigen klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning. Het kabinet wil dat er in 2030 in Nederland 55% minder broeikasgas wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Maar zoals het er nu uitziet blijft Nederland steken op 39 tot 50%. De Europese Unie gaat Oekraïne helpen met het herstel van de energievoorziening. Dat heeft EU-commissaris Simpson beloofd tijdens een bezoek aan Kiev. In de provincie Gelderland gaat op wolven schieten met paintballgeweren. Daar is ontheffing voor verleend. De provincie zegt dat wolven nu te tam worden. En het weer vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden. Buien met zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon, in het noorden een bui en een graad of 14.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 Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me you ever you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo.